Clemens Peters met het NOS Journaal. Deze week. Volgens een besluit van het Amerikaanse congres uit 1995... moet de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem gehuisvest zijn. De president kan dat besluit alleen uit veiligheidsoverwegingen... met een half jaar uitstellen. Elke Amerikaanse president heeft dat sindsdien gedaan. Een verhuizing van Tel Aviv naar Jeruzalem ligt gevoelig... omdat het zou suggereren dat Amerika Jeruzalem erkent als hoofdstad... tot woede van de Palestijnen. D66 in de Eerste Kamer is er nog niet van overtuigd dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. De maatregel is vooral bedoeld om het vestigingsklimaat te stimuleren en banen te scheppen. Maar kost 1,4 miljard euro aan gederfde belastinginkomsten. Volgens D66-fractievoorzitter De Graaf zal het kabinet met sterke argumenten moeten komen om D66 mee te krijgen. Vandaag en morgen zijn in de Eerste Kamer de algemene beschouwingen over de plannen van het kabinet. Israël heeft opnieuw raketten afgevuurd op een legerbasis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. Drie raketten konden worden onderschept. Volgens ooggetuigen hingen er dikke rookwolken boven het gebied ten westen van Damascus. Afgelopen zaterdag vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen een Iraanse basis in aanbouw aan in de buurt van Damascus. Italië heeft het droogste jaar sinds 1800 achter de rug. Bijna iedere maand viel er veel minder neerslag dan gemiddeld. Dat hebben Italiaanse klimaatonderzoekers berekend. In oktober viel zelfs 80% minder dan normaal. Italië werd het afgelopen jaar geteisterd door de ene hittegolf na de andere. En door de droogte en de hitte waren er dit jaar ook talloze natuurbranden. Het weer. Het is bewolkt en droog bij minima tussen de 3 en 7 graden. Overdag op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon.